Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Nederland heeft het gesneeuwd en daardoor is het op een aantal plaatsen glad. Op delen van de A28 en de A50 mag niet harder worden gereden dan 60. Er zijn nog geen meldingen van ongelukken. Ook in het stadion van PEC Zwolle ligt sneeuw. Daar is vanmiddag de wedstrijd tegen Feyenoord. PEC verwacht dat die gewoon doorgaat. Het Turkse leger heeft opnieuw geschoten op Koerdische doelen in het noorden van Syrië. Volgens het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten zijn daarbij twee Koerdische strijders om het leven gekomen. De Turken bestookten onder meer een vliegbasis bij de stad Azaz op enkele kilometers van de Turkse grens. Gisteren nam het Turkse leger de Koerdische strijders ook onder vuur. De Turkse premier Davutoglu eist dat ze zich terugtrekken uit het grensgebied. Op de Atlantische Oceaan zijn vier Britse vrouwen gered die met een roeiboot in problemen waren gekomen. Drie weken geleden vertrokken ze vanaf de Canarische eilanden. Ze wilden in anderhalve maand naar Barbados roeien, een tocht van 5.500 kilometer. Gisteren sloeg de boot om, de roeisters verstuurden een noodsignaal en ze werden gered door een schip dat op weg was naar Canada. Een aardbeving in Nieuw-Zeeland heeft weinig schade aangericht, maar wel onrust veroorzaakt. De schok met een kracht van 5,9 op de schaal van Richter deed zich voor in zee bij Christchurch. Een aantal mensen kwam door de schok ten val en raakte gewond. Aan de kust stortten een aantal grote rotsen in zee. Over een week is in Christchurch de herdenking van de zware aardschok van vijf jaar geleden. Toen vielen er 185 doden. Een aantal gebouwen, waaronder de kathedraal van de stad, stortte toen in. Noord-Korea heeft honderden miljoenen dollars uit Zuid-Korea... die bedoeld waren voor de economie, gebruikt om wapens mee te ontwikkelen. En het geld werd besteed aan luxe artikelen voor de leider Kim Jong-un. Dat staat in een officiële verklaring van de Zuid-Koreaanse regering.